Vanochtend werd bekend dat voor de tweede keer in korte tijd iemand zelfmoord heeft gepleegd... nadat hij vergeefs 113 had gebeld en niemand bereikte. Blokhuis wil voor het eind van het jaar duidelijkheid hebben over het aanpassen van het telefoonnummer. Op korte termijn wordt geregeld dat mensen die 113 bellen een bericht horen met het juiste nummer of worden doorgeschakeld. Boze reizigers hebben in Londen enkele klimaatactivisten van de metro gesleurd. De twee activisten probeerden het metroverkeer te ontregelen en waren op het dak geklommen. Reizigers die wilden instappen waren woedend. Ze bekogelden de activisten en trokken ze vervolgens naar beneden. Op meerdere metrostations in Londen waren vanochtend acties. De coalitiepartner van de Britse premier Johnson, de Noord-Ierse DUP... wil niet instemmen met het Brexit-akkoord dat met de EU overeen is gekomen. In het conceptakkoord zijn onder meer nieuwe douaneafspraken gemaakt. Noord-Ierland zou daarin vallen onder de interne markt waar EU-regels gelden. Maar de DUP ziet dat niet zitten. Zonder steun van de Noord-Ierse partij kan Johnson het nieuwe akkoord niet door het lagerhuis krijgen. Vandaag begint in Brussel een tweedaagse top over de brexit... waar een akkoord moet worden gesloten. Bij een busongeluk in Saoedi-Arabië zijn 35 mensen omgekomen en 4 gewond geraakt, meldt het staatspersbureau. De bus botste op de weg tussen de steden Mekka en Medina op wat het persbureau omschrijft als een zwaar voertuig. De slachtoffers zouden pelgrims zijn uit Arabische landen en Azië. Het weer. Van het westen uit op steeds meer plaatsen droog en wat zon. In het zuidoosten meer bewolking. In Zuid-Limburg kan het een tijdje regenen. Het wordt zo'n 15 graden.